Nu is het vaak zo dat ze de eerste jurist die ze spreken nemen, omdat ze al wat moeten betalen en het zonde van hun geld vinden om nog met een andere advocaat te gaan praten. Er wordt steeds meer gekocht via internet. Bijna 75% van de internetgebruikers heeft wel eens iets online gekocht. In 2002 was dat volgens het CBS nog maar 25%. De meeste gebruikers noemen gemak en snelheid als belangrijkste reden om op internet te gaan winkelen. Ook de lagere prijs en het ruimere aanbod trekt kopers. Vooral websites voor vakantiehuisjes en internetboekwinkels hebben veel klandizie. De productie van zuinige auto's brengt de Japanse fabrikant Honda veel voordeel. Het concern profiteert flink van de populariteit van de brandstofzuinige auto's. Onder meer doordat landen als China, de Verenigde Staten en Japan zelf subsidie geven bij de aanschaf van zo'n auto. Honda heeft daarom zijn winstverwachting fors naar boven bijgesteld. Aanvankelijk werd er rond de 300 miljoen euro winst verwacht. Nu is dat bijgesteld tot 1,1 miljard. Dwight Lodewegens is opgestapt als trainer bij NEC. De ploeg staat in de Eredivisie 11e en heeft al meer dan vijf weken niet gewonnen. Zondag werd thuis kansloos met 4-0 verloren van PSV. Lodewegens zegt dat hij er geen vertrouwen in heeft dat hij de resultaten van NEC op korte termijn kan verbeteren. FC Twente heeft het contract met trainer McLaren met nog eens een jaar verlengd. De voormalige Engelse bondscoach blijft tot de zomer van 2011. Twente is onder McLaren zeer succesvol. De ploeg staat nu eerste in de Eredivisie. Het weer vrijwel overal droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 14 graden. Tot met vrijdag rustig en overwegend droog najaarsweer.